4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een uitgaansgelegenheid in het centrum van Breda is vannacht geschoten. Een discotheek en een café zijn ontruimd. Wat er zich precies heeft afgespeeld binnen is onduidelijk. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem schrijft dat het gaat om portiers. Agenten hebben de omgeving afgezet. Drie verdachten zijn aangehouden. Turkije heeft een Nederlandse vrouwelijke Syriëganger en haar kind op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Nu is ze op Schiphol opgepakt. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Geert Wilders gaat alsnog een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed organiseren. Eerder blies hij een spotprintwedstrijd af na bedreigingen. Een Pakistan reisde zelfs naar Nederland met het plan een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand tien jaar cel voor. Een man uit België is gistermiddag overleden na een crash met zijn jachtvliegtuig. Dat gebeurde in het noorden van Frankrijk. Het toestel was een replica van een Fokker jachtvliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog. De man was op slag dood. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. En supermarktketen Lidl roept Brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie staat bekend als de poepbacterie en kan diarree veroorzaken. Bij kleine kinderen en mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie gevaarlijk zijn. Het zou gaan om een kleine partij kazen die besmet is, maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen. Ze krijgen dan ook hun geld terug. Het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het vriest op veel plaatsen licht. Er kan hier en daar een mistbank ontstaan. Morgen deels bewolkt, maar ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt ongeveer 4 graden.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 adorn my breasts with mangoes, grapes, and pomegranates if, as I am, I do not arouse a hunger in you. I would do all of these things, except I've done them before. distorted my limbs, reversed my skin, thickened it just to let someone get under it again, all in the name of what I thought was love. As I am, my hair is nappy, nails bitten, feet too big, face washed clean, all in the name of me. sensed my lack of limitations, the way my spine would curve and bend to accommodate whatever weight was forced upon it. You loved me when that weight was you. paint red howls across clear skies. When it rains, the clouds will taste like cotton candy. I've shaved my head and buried my jewels for safekeeping. I start food fights at farmers markets, all in the name of me, appreciating myself as I am.